Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in België zijn zo'n 20 mensen gewond geraakt, van wie één ernstig. In de bus van Bovo Tours zaten Nederlanders en Belgen. Die waren op weg naar Parijs voor een stedentrip, meldt de Belgische omroep VRT. Het ongeluk gebeurde op de E17 bij Moeskroen, vlakbij de Franse grens. Een Bulgaarse vrachtwagen zou achterop de bus zijn gereden. Ook zijn enkele andere vrachtwagens bij het ongeluk betrokken. Varkenshouders zijn boos over prijsstijgingen die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft doorgevoerd. Het gaat onder meer om tarieven voor vleeskeuring en certificering. De vakbond voor varkenshouders en LTO Nederland willen dat staatssecretaris Van Dam de prijsstijgingen terugdraait. Sommige keuringen zijn volgens hen sinds 1 mei tientallen procenten duurder geworden. Volgens de organisaties hebben alle agrarische sectoren daar last van. Maar komt het bij de varkensboeren harder aan omdat ze extra veel last hebben van de economische malaise. De tien mensen die zijn opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Dordrecht blijven langer vastzitten. Een Dordtenaar van 38 werd gisteren tijdens een bevrijdingsfeest op straat doodgeschoten. Volgens de politie gebeurde dat tijdens een ruzie. De politie hoopt dat omstanders die met hun smartphone foto's of video's van de schietpartij hebben gemaakt zich melden. In Apeldoorn is zojuist de Giro d'Italia van start gegaan. Een kwartier geleden vertrok de eerste renner voor de tijdrit over 9,8 kilometer. De Nederlandse wielrenner Tom Dumoulin maakt grote kans om die eerste etappe te winnen. De 99e editie van de wielenkoers is tot en met zondag in Nederland. Morgen is de etappe Arnhem-Nijmegen. Zondag rijden de renners van Nijmegen naar Arnhem. Daarna vertrekt de caravaan van de Giro naar Italië. Het weer nog, het is zonnig vanmiddag met 20 graden op de Wadden en lokaal 25 graden in Brabant en Limburg. Er staat een matige zuidoostenwind en ook in het weekend is er flink wat zon. Morgen is het op veel plekken rond de 25 graden. Maandag ook nog zomers, daarna minder warm en kans op een enkele bui. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 voor Amsterdam tussen Naarden en Muiden 5 kilometer...